uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vrouw werd opgepakt. In de vestiging in Middelburg wonen mensen met psychische problemen of met een verslaving. Begin augustus was er ook al een steekpartij bij Emergis, toen in de vestiging in Oostburg. Daarbij raakte een bewoner gewond. De politieke partij van Sylvana Simons heet niet langer artikel 1, maar bij 1 met het cijfer 1. De rechter bepaalde in juni dat de partij van naam moest veranderen omdat artikel 1 te veel lijkt op de naam van een antidiscriminatiebureau. Simons deed in maart met artikel 1 mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar haalde geen zetel. Amerikaanse wetenschappers gaan de hersenen onderzoeken van Stephen Paddock, de man die begin deze maand 58 mensen doodschoot in Las Vegas. Een schouwarts heeft bij een eerste onderzoek geen bijzonderheden ontdekt, maar mogelijk komen bij het microscopisch onderzoek aan de Stanford Universiteit toch neurologische afwijkingen aan het licht. De Britse premier May laat een onderzoek instellen naar staatssecretaris Garnier. Die wordt verdacht van seksuele intimidatie. Hij zou zijn secretaresse opdracht hebben gegeven twee seksspeeltjes voor hem te kopen. Hij gaf haar ook de bijnaam Sugar Tits, een term uit een comedyserie op tv. Premier May laat onderzoeken of Garnier de gedragscode voor bewindslieden heeft geschonden. Op de NK-afstanden schaatsen in Heerenveen zijn afsluitende 1000 meters gereden. Bij de vrouwen won Jorien Termors, die eerder ook de titel haalde op de 500 en 1500 meter. Bij de mannen won Kai Verbij. Jorrit Bergsma heeft zijn titel op de 10 kilometer geprolongeerd. Hij was ruim twee seconden sneller dan zijn grote rivaal Sven Kramer. Bij de vrouwen ging het goud op de 5000 meter verrassend naar Antoinette de Jong. Het weer, vanavond vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. De wind neemt verder af. Minima vannacht tussen 3 en 10 graden. Lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe zon. En het wordt 10 tot 15 graden. Tot 12 graden herstel. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Afrit Bunschoten 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Zween en dorp door een ongeluk 6 kilometer file.